Dit is Maud met het NOS Journaal. Continentale raket door Noord-Korea. Het Amerikaanse leger dacht gisteren nog dat het ging om een middellange afstandsraket... maar bevestigt nu dat het een lange afstandsraket was. Die zou in theorie de Amerikaanse staat Alaska kunnen raken... maar de raket werd vrijwel loodrecht omhoog geschoten. Minister Tillerson van Buitenlandse Zaken spreekt van een nieuwe escalatie... van de nucleaire dreiging uit Noord-Korea... en roept op tot wereldwijde actie. In Oostenrijk moet een man zeven jaar de cel in voor de moord op zijn ouders. Hij had ze begin dit jaar doodgeslagen met een knuppel. De hoogbejaarde vader en moeder waren doof en bedlegerig. De zoon was al zijn tijd kwijt aan de zorg voor de ouders... met wie die samenwoonde in de buurt van Wenen. Familieleden vertelden tijdens het proces dat de 85-jarige vader na drie beroerten steeds lastiger werd en zich gedroeg als een tiran. De rechter hield bij de straf er rekening mee dat de man overbelast was. Ook Mark Cavendish moet de Ronde van Frankrijk verlaten. De renner ging eerder vandaag in de eindsprint hard onderuit... na een elleboogstoot van Peter Sagan. Het onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij zijn schouderblad heeft gebroken. Sagan werd eerder gisteren door de jury uit de Tour gezet. Dat Cavendish überhaupt aan de start stond van de Tour was al verrassend... Hij leed de afgelopen maanden aan de ziekte van Pfeiffer. Op Wimbledon zijn alle Nederlanders in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. Na Kiki Bertens en Richelle Hogenkamp verloor ook Robben Haasen zijn eerste partij. Hij verloor in vier sets van de 19-jarige Amerikaanse debutant Francis Tiafoe.